9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. ABN AMRO is terug op de beurs. De verkoop van de staatsbank gaat in delen, vandaag ongeveer 20 procent. De prijs van het aandeel is 17,75 euro. De beursgang moet daardoor minstens 3,3 miljard euro opleveren. Het duurt waarschijnlijk jaren tot ABN AMRO weer geheel in private handen is... en de totale opbrengst duidelijk is. De Belgische auto die in Rotterdam werd doorzocht was al eerder aangehouden. Burgemeester Abu Talib zegt dat dat te maken had met verdovende middelen en andere zaken. Abu Talib zat gisteravond in een restaurant voor overleg met enkele andere burgemeesters. De Belgische Mercedes stond vlak achter zijn dienstauto geparkeerd. Voor de zekerheid werd Abu Talib in veiligheid gebracht. Drie mensen zijn in verband met het incident in Rotterdam aangehouden. Het UMC Utrecht betaalt ruim 350.000 euro schadevergoeding aan een slachtoffer van een medische fout, meldt NRC Handelsblad. Het zou gaan om het hoogste bedrag aan smarte geld dat ooit in Nederland is uitgekeerd in een letselschadezaak. De uitslag van een onderzoek naar kanker belandde ongelezen in het patiëntendossier. Pas twee jaar later dook de uitslag op toen de patiënt al ongeneeslijk ziek was. Een bedrijf uit Drachten heeft een stagiair afgewezen vanwege zijn seksuele geaardheid. De christelijke onderneming ontdekte via het Facebookprofiel van de 25-jarige student dat hij een vriend heeft. In een verklaring zegt het bedrijf dat de geaardheid geen punt is, maar het uitlever daarvan wel. De student heeft de afwijzing bekendgemaakt op zijn Facebookpagina en het bericht is al bijna 40.000 keer gedeeld. 1 op de zes Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media. Vooral meisjes besteden veel tijd aan WhatsApp, Instagram en Facebook, blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 14% van de meisjes tussen 12 en 18 is elke dag zeker 5 uur actief op sociale media. Onder jongens is dat 6%. De meeste jongeren besteden daar 1 tot 3 uur per dag aan. Het weer, buien, maar vooral in het noorden ook af en toe zon. Het wordt maximaal 10 graden. In het weekend wordt het kouder. Morgen vallen de meeste buien, soms met onweer en natte sneeuw. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Oude Rijn 9 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam voor de afrit Wormer 5. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp 4 kilometer. De A12 naar Utrecht. De nasleep van diverse aanrijdingen tussen Gouda en Woerden over 14 kilometer file rijden. De A13 Rotterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 5. En op de A13 naar Rotterdam vanaf knooppunt Prins Klausplein tot klein Kleinpolderplein 8 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-West 6 kilometer. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland 7 kilometer. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda staat voor Knopend de Brechtseplein 5 kilometer. Tot zover de verkeerszin.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 Ehm, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. We hadden een klein technisch ongemakje en gelukkig konden we het snel oplossen. En konden we verder met eh, CFM Jazz. We luisterden naar My, May Man, May Main Man, moet het goed uitspreken, van Sonny Stitt en Benny Green. Het komt van het gelijknamige album. We gaan verder met uh, een nummer van eh, Count Basie, van een verzamelalbum zijn Golden Years, de Basie Boogie. met Basie Bookie. Het volgende nummer is van een uh, zangeres eh, en dat is Dinah Washington. Van haar gelijknamige album Dinah uit 1956 gaat u luisteren naar I Could Have Told You. you. If only you'd ask, I could have told you so. to know I hear her now as I turn and toss and try to sleep Yes, I hear her now making promises she'll never keep luisterde naar Dinah Washington. We gaan verder met eh, Rita Reis. Van haar album Marriage in Modern Jazz uit 1960... gaat u luisteren naar No Moon At All. En natuurlijk wordt ze vergezeld op bas door Ruud Jacobs. Op gitaar door Wim Overgaal en op piano natuurlijk door Pim Jacobs. Rita Reis met No Moon At All. from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark, even met No Moon At All. We gaan verder met Nancy Wilson. Nancy Wilson, een Amerikaanse zangeres... met meer dan 70 albums en drie Grammy Awards. Ze heeft een aantal bijnamen. Sweet Nancy, Fancy Miss Nancy... maar ook het meisje met de, de stem van honing. U gaat naar haar luisteren. Ehm, allereerst naar het nummer It's Alright With Me. Komt van het album What's New uit 1982... En daarin wordt ze vergezeld door een, eh, door een trio. En daarna gaat u luisteren naar Blue Prelude. En dat komt van het album Yesterday's Love Songs, Today's Blue uit 1964. Nancy Wilson. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not here. It's alright with me. It's the wrong song in the wrong style, but your smile is lovely. tempting. They're the wrong lips, they're not his lips, but they're such tempting lips that it's a night you're free. Dear, it's alright. Nancy Wilson met Blue Prelude. Ehm, ik was u nog even verschuldigd. Wie waren dan dat Great Jazz Trio in het eerste nummer van Nancy Wilson wat ik draaide? Dat was natuurlijk Hank, Johnson op, eh, Hank Jones op piano, Eddie Gomez op bas en Jimmy Cobb op drums. We gaan verder nu met een, uh, met een vocalist, een man. Eh, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die in de jazz zingen, maar er zijn maar een paar hele bekende jazzvocalisten. Gregory Porter is natuurlijk een wereldberoemde. Maar vandaag ga ik aandacht besteden aan Kurt Elling. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht in 2015. Dat heet Passion World. En daarop verkent hij uh, de jazz over de hele wereld. En het eerste nummer wat ik daarvan ga draaien heet Bonita Cuba. En u hoort daarbij Arturo Sandoval op trompet. En het tweede nummer wat ik daarvan ga draaien... dat heet Bosch Ja Foy Abahia. En daarin wordt Kurt Elling vergezeld door um, Sarah Gassa Recon, de Braziliaanse singer-songwriter, die, um, ja, die een aantal eh, grote bossa nova hits heeft gemaakt. Kurt Elling gaat u luisteren met allereerst Bonita Cuba. just 90 miles over the sea. Another life is calling for me. Another world I lost to fire and to ashes. The sky may grow light but the smoke cloud never passes. Mi madre died longing for home, but you can't fly when you're tied to a stone. Mi padre's gone, but he lives now with Jesus su corazón in a million pieces. I cry for them and for all my family, the friends of my youth, and for all my country. If I could, I'd build a boat out of my heart and sail to my home, Bonita Cuba, in the dark. I go insane, but I live in music. I play right through the pain and pour songs on my bruising. If I could, I'd build a boat out of my heart. Sail on to my home, Bonita Cuba, in the dark. Música youth and for all my country. If I could, I'd build a little boat out of my heart and sail to my home, Bonita Cuba, in the dark. I'd go insane, but I think music. I play right through the pain and pour songs on my bruises. If I could, I'd build a boat out of my heart and sail to my home, Bonita Cuba in the dark. te tem, muita sorte terá. Você já foi a Maria, nega, não. faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem Vatapá. Lá tem caruru. Então vá. Lá tem munguzá. Então vá. Se quiser sambar. Então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador. Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem vatapá. Calma. Lá tem caruru, então vá. Lá tem gongosa, então vá. Se quiser sambar, então vá. Você já foi à Bahia, amiga, não U luisterde naar Kurt Elling van zijn album Passion World. Luisterde u naar twee nummers, Bonita Cuba en Bosch Javoy Abahia. En naast de Braziliaanse stijl eh, verkent hij op dit, dit album nog vele andere stijlen. Misschien eh, in een andere uitzending nog, eh, nogmaals. We gaan verder met, ehm, ja, met, een, met nog een stukje Bossa Nova. Stan Getz en zijn big band Bossa Nova. Nadat hij de jazz samba en desafinado verkend heeft... heeft hij eh, samen met Gary McFarland een eh, compleet bossa nova album opgenomen. Gary McFarland heeft vele nummers gecomponeerd. En van dat, nummer gaat u, van dat album gaat u het nummer horen. Manja de Carnival. met uh, eh, Manja de Carnival van het album The Big Band Bossa Nova. Hieraan eh, voorafgaand was eh, een van zijn eerste grote successen met de Bossa Nova... het album Jazz Samba. Dat heeft hij samen opgenomen met Charlie Bird. En u gaat daarom luisteren naar een nummer van dit album... van Stan en Charlie Bird, Desafinado. was Stan En we gaan verder met Charlie Bird zelf. Ehm, op 12 augustus 1994 trad hij op op het Concord Fujichi eh, Jazz Festival. En hij heeft daar een album opgenomen dat heet Homage to Gobim. Gobin, de Braziliaanse componist. U gaat luisteren naar Favela. Charlie Bird. U luisterde naar Charlie Bird met zijn hommage to Gobim, het nummer Favela. Het laatste nummer van CFM Jazz voor vandaag is eh, wederom van Stan, Getz... samen met Louis Bonfa en het heet uh, de Samba. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb twee uurtjes eh, met heerlijke jazzmuziek voor u gepresenteerd. Zo direct ehm, volop spanning hier al in de studio... want het Sinterklaasjournaal gaat beginnen... want Sinterklaas komt natuurlijk om 12 uur en het is droog... Eh, tot één uur. Dus u kunt nog naar, eh, naar het strand en natuurlijk luisteren onderweg naar, uh, naar CFM. Ik ben er over twee weken weer met, met CFM Jazz. Fijne zondag en nog eventjes Stengets met Louis Bonfa.